Mark Visser met het NOS-journaal. De politie heeft vier Nederlanders opgepakt die betrokken zouden zijn bij de hackersgroep Anonymous. In de VS werden 16 mensen gearresteerd en in Groot-Brittannië is de enige verdachte een minderjarige. Over de identiteit van de vier Nederlanders is nog niets bekend. Anonymous zat onder meer achter de cyberaanvallen op de creditcardmaatschappijen Mastercard en Visa. Die weigerden transacties te verzorgen voor de klokkenluidersite Wikileaks. In het Maastadziekenhuis zijn opnieuw vier patiënten overleden die een multiresistente bacterie hadden opgelopen. Het is een bacterie waarmee het Rotterdamse ziekenhuis al zeker sinds september vorig jaar te kampen heeft. Een van de patiënten lag op de brandwondenafdeling, waar de bacterie tot nu toe niet was vastgesteld. Het aantal bevestigde besmettingen is nu opgelopen tot 70, 25 patiënten zijn overleden. Commissie onderzoekt de dossiers van alle overleden patiënten om vast te stellen of de bacterie heeft bijgedragen aan hun overlijden. Bij de Consumentenautoriteit zijn het afgelopen half jaar ruim 4000 klachten binnengekomen over webwinkels. Klachten gaan vooral over producten die er niet of niet op tijd worden geleverd of over het niet reageren op klachten. Over webwinkels wordt nu bijna net zoveel geklaagd als over gewone winkels. Volgens de Consumentenautoriteit komt dat doordat er steeds meer op internet wordt gekocht en doordat er meer onbetrouwbare websites bijkomen. Op de site consuwijzer.nl staan tips om problemen te voorkomen. Het wordt aangeraden om te kijken of er contactgegevens staan op de site van de webshop of om op internet te kijken of wordt geklaagd over die winkel.